uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er zijn verschillende leden van Hamas. De jongeren van 16 tot 19 jaar worden sinds donderdag vermist. Vermoedelijk wilden ze naar huis liften. Ze zijn volgens de Israëlische premier Netanyahu ontvoerd door een terreurgroep uit de Palestijnse gebieden. Hij eindste dat het Palestijnse bewind meewerkt aan de zoektocht naar de drie. Een van de arrestanten zou Hassan Youssef zijn. Die wordt gezien als het hoofd van Hamas op de westelijke Jordaanhoever. Bij een aanslag in het noorden van Afghanistan zijn vier mensen van de kiescommissie omgekomen. Ook zes vrouwen en een kind werden gedood. Ze zaten in een busje dat door een bermbom werd getroffen. Dat gebeurde gisteravond na het sluiten van de stembureaus. Tijdens de tweede ronde van de presidentsverkiezingen kwamen in heel Afghanistan zeker 46 mensen om door geweld. Onder hen veel militairen en politiemensen. Na het sluiten van de stembureaus werden nog zo'n 150 aanslagen en andere geweldsincidenten gemeld. Werknemers van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg staat een grote ontslaggolf te wachten. Actis, de werkgeversorganisatie in de zorg, zegt dat de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen zijn aangekondigd door de bezuinigingen van 2,5 miljard euro. Maar uiteindelijk zullen tot en met volgend jaar nog zo'n 55.000 mensen in de zorg hun baan verliezen. Vakbond Abfacabo FNV denkt dat er nog veel meer mensen thuis komen te zitten. In het grensgebied van Duitsland en Nederland komen tientallen camera's te hangen die wolven moeten vastleggen. De organisatie Wolf in Nederland heeft vanochtend samen met natuurbeheerders de eerste cameraval opgehangen. Ondanks het grote gebied hoopt de organisatie toch een wolf vast te kunnen leggen. Het weer in het zuiden en oosten flinke periode met zon. In het westen en noorden hardnekkige bewolking. Bij zon wordt het 20 of 21 graden. Onder de wolken 17 tot 19 graden. Er staat een matige noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En ik vind het altijd leuk. Ik geloof dat er wel 80 versies uitvoeringen zijn van Harlem Nocturne. En ik draai iedere keer een andere. Dus ze komen allemaal voorbij in de loop der tijd. Het gaat alleen langzaam, want we zijn slechts één keer in de maand aan de beurt. Dus u kan uitrekenen wie er 80 versies gehoord heeft. Uh, eh, daar zat een mooi gitaartje in. En over gitaar gesproken, dan kom ik denk ik ook direct aan Joyce Cooling. Joyce Cooling, een, eh, een jazzgitariste. Heel bekend in eh, Amerika en omgeving zou ik zeggen. Heeft ook op veel prijzen gewonnen. Heeft opgetreden met de bekende jongens. Joe Henderson, Stan Getz, Mark Murphy. Nou, Charlie Bird. Nou, noem ze allemaal maar op. En zij heeft een leuk cd gemaakt. Meerdere cd's. Deze cd komt uit 2004. Girls Got To Play. Toast and Jam. Op de zondagochtend. Toast and Jam. Wat wil je meer? James de, eh, sorry, Joyce Cooling. Eh, toast en jam. Ja, dat heb je voor, bij het ontbijt natuurlijk. Toast en jam, koffie, misschien een eitje erbij. Dus dat is best lekker. Maar het is eigenlijk al koffietijd, dus wie weet komt er wel wat anders bij. Tijd voor een echte jazz-icoon weer. En dan hebben we het natuurlijk over Kenny Dorham. En van de cd eh, Kenny, The Arrival of Kenny Dorham. Het nummer <clears throat> Stella. Stella bij Starlight. Thank you. Thank you. maar by Starlight, Kenny Dorham. Eh, mooie muziek. Eh, tijd voor iets Nederlands. Eh, ik heb al tijd nog, het hele uur nog niks van Nederlandse muzikanten laten horen. Dus laat ik dan maar kiezen voor Wouter Hamel In Giovanga As Long As We Are In Love. Een tijd geleden was dat eigenlijk wel een hitje. Leuke MUZIEK van uh, Wouter Hamel en Giovanka. En dan, eh, ja, als we dan toch bij vocaal zijn aanbeland... dan een paar vocale nummers. Uh, Mel Tormé, Paul Enka. En met deze laatste zal ik beginnen. Van, die heeft ooit een, geweldige cd gemaakt. Rock Swings 2005. Met allerlei popnummers. En ja, de, het is een geweldig geproduceerde cd.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 Now you're here and now I know just where I'm going. No more doubt, no fear. I'm on my way. Cause love came just in time. You found me just in time and changed my lonely life that lovely day.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 Just in Time van de CD Swing Schubert Alley, een CD uit 1960. En ja, ook een hele mooie CD is dat. Prachtige nummers. Leuk om te luisteren naar de verschillen. Paal Inca, k Meltor crooners van het eerste uur en mooie muziek gemaakt. Dan tijd voor toch een ander stukje muziek. Eh, het nummer Afro Blue, bekend nummer. Ooit gecomponeerd door Mongo Santa Maria en in de uitvoeringen van... Eh, Didi Bridgewater, eh, bekend geworden. En eh, ja, het is een heel bijzonder nummer. Maar ik heb deze keer gekozen voor, door de vertolking van een Nederlandse band, Jungle by Night regelmatig te zien geweest in de, de Wereld Draait Door. Ik heb ze laatst nog gezien optreden. En dat moet ik wel zeggen, dat was uiterst leuk. Uh, meer jazz in Hoofddorp speelden ze om kwart over zeven s'avonds op het plein. Het plein was toch volkomen leeg. De band ging optreden. En ik moet zeggen, ik, ze speelden vanaf kwart over zeven tot half negen. En half negen stond het plein helemaal afgeladen. En de hele menigte stond te, te jumpen. Een zeer toffe band met het nummer Afro Blue. by Night. Mooie muziek. Afro Blue. Ja, de bekendste uitvoering is natuurlijk van John Coltrane. Maar dan dacht ik dat nummer wel 20, 30 minuten duurde. Dus deze uitvoering is ook meer dan de moeite waard. En als u deze band in de buurt ziet, ga zeker kijken en luisteren. Want het is een feest om te zien. En een belevenis om mee te maken. Jungle by Night. Ja, dan zijn we toe aan weer een ander stukje muziek. En een zangeres heb ik gekozen deze keer. Ja, er zit veel vocalen in vandaag, maar toch over het algemeen wat rustige muziek. Imelda mee en die eh, ja, die is onder andere bij Jules Holland geweest. BBC tv-programma met muziek. En maakt mooie muziek ook. Jazz, jazz, beetje jazz, beetje singer-songwriter. Maar dit nummer, Big Bad Handsome Man van de cd Love Tattoo 2008... is ook een grappig mooi nummer. Luister naar Imelda May. melda mee, En eh, ja, het lijkt een beetje natuurlijk die stijl op Billy eh, Billie Holiday. Maar Carol, Carol Emerald lijkt er ook wel op. Eh, het is een Ierse zangeres. En misschien gaan we wel veel meer van haar horen. Mooie stem, bijzonder geluid. Fijn om op zondagochtend te draaien, toch? Ja, dan tijd voor een saxofonist, James Moody. ja, mooie muziek. Geboren in Savannah. En gefascineerd geraakt door de saxofoon die hij hoorde van de band van Count Basie. En eh, hij besloot zich in 1943 aan te melden voor het leger... en speelde in zijn diensttijd regelmatig op verschillende basissen. Mooi nummer, In the Wee Small Hours of the Morning. Eh, mooie muziek ook. Eh, leuk op de zondagochtend. Echte zondagochtendklanken. Dan nu tijd voor Robin McKell. just one someone happy. One heart, the heart you sing to. nothing life to cling to love is the answer someone to love that's the answer once you gezongen door eh, Robin McHale, een zangeres die eh, onlangs cd uitbracht, Heart of Memphis 2014, waar ook hele mooie nummers op staan. Eh, prachtige zangeres. Er staan ook veel filmpjes van op YouTube. Robin McHale, kijk eens, want het is zeker leuk en de moeite waard. Ja, gisteren las ik op Teletext dat Jimmy Scott 88-jarige leeftijd overleden was. Jimmy Scott, toen dacht ik moet toch eens even luisteren wat voor muziek dat is. En toen herkende ik het wel, want het is die, die, die man met die beetje eh, hoge, eh, jonge stem klinkt het als het ware. Een beetje kinderlijke stem. Nou, dat schijnt te komen dat hij een of andere ziekte had, waardoor zijn groei achterbleef en ook zijn, eh, een hoge stem kreeg. Hij werd niet groter dan 1,50 meter en kreeg nooit de baard in zijn keel. Pas op zijn 37ste groeide hij nog 20 centimeter. Nou, bijzonder verhaal. En in 1967 maakte hij een, een album, The Old Way. En dat album eh, leverde me een nominatie op voor een Grammy Award. Dus ik denk het is toch een mooi moment om iets van hem te draaien. Van de, het album All The Way, de titelsong. It's no good unless she loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All go. Deeper than the deep blue sea. That's how deep it goes. If it's really when somebody needs you. It's no good unless she needs you. Mm-hmm. Jimmy Scott overleden gisteren. En eh, ja, misschien wist u het, misschien wist u het ook niet. Eh, de, enige zanger die Madonna na een concert ooit aan het huilen gemaakt heeft. Dus hij roept wel emotie op met zijn specifieke stem. Iemand anders die ook emotie oproept, maar in een andere sfeer. Dat is Philippe Katrien, een eh, bekende Belgische gitarist. En die heeft met uh, Philip Aerts en Caro Boulet en Marcel Fink een 2011 cd gemaakt. Eh, play Cool Porter. En daarvan het nummer Every Time We Say Goodbye. Nou, dat klopt dan, want het loopt tegen 12. Dus ik ga hem gauw starten. Mijn naam is Auke Beuving. Als u denkt, leuke muziek, luister het dan weer. 27 eh, juli ben ik weer aan de beurt. En morgenavond tussen 9 en 11 is mijn filmprogramma. Every Time We Say Goodbye. Philip Katrien. Tot de volgende keer.